Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie samen met de brandweer... een levende baby uit een ondergrondse container gehaald. Die is overgebracht naar het ziekenhuis. Geslacht of leeftijd wil de politie niet zeggen. Ook is onduidelijk hoe lang het kind al in de container lag. Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap mogen in Iran nucleaire installaties blijven bezoeken, maar hun bevoegdheden worden ingeperkt. Dat is de uitkomst van overleg tussen de baas van het agentschap en de Iraanse autoriteiten in Teheran. IAEA-chef Grossi reisde naar Iran nadat het land had verklaard onaangekondigde inspecties niet meer toe te staan. En Grossi noemt de uitkomst van het overleg redelijk de inspecties zijn afgesproken in de Iran-deal van zes jaar geleden. Dat akkoord staat onder zware druk sinds de VS zich eruit terugtrok... en forse sancties tegen Iran instelde. De woningmarkt is nog altijd oververhit en heeft nog geen last van de coronacrisis. De woningen waren vorige maand ruim 9% duurder vergeleken met een jaar eerder. De grootste prijsstijging in ruim twee jaar, zegt het CBS. Bijna overal werd meer geboden dan de vraagprijs. Ook wisselden opvallend veel woningen van eigenaar, zegt het kadaster. Dat is mogelijk vanwege de gewijzigde overdrachtsbelasting. De spelers van Feyenoord moeten voor de tweede keer een loonoffer brengen. Vlak voor het weekend kwam de Rotterdamse clubleiding met de mededeling... die verkeerd viel bij de spelersgroep. En Feyenoord verkeert door de coronacrisis in zwaar weer... en moet drastisch bezuinigen. Per thuiswedstrijd verliest de Rotterdamse club 900.000 euro. De Spelersvakbond VVCS is boos omdat het nieuwe loonoffer niet is voorgelegd aan de spelers. Het weer, het koelt af naar een graad of 6. Morgen vrij zonnig en droog.